een kille bezuiniging... Voorzitter Jongerius zei dat het plan om de centen draait en niet om de mensen. Een regeling voor werknemers met zware beroepen is volgens de vakcentrale totaal mislukt. CNV is iets positiever. De vakcentrale benadrukt dat het van groot belang is dat er een akkoord is. CNV komt later met een inhoudelijke reactie. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer wijzen het plan voor verhoging van de AOW-leeftijd af. De SP vindt het onrechtvaardig en asociaal. Ook de PVV reageerde fel. De partij kondigde aan zich met hand en tand te zullen verzetten tegen verhoging van de AOW-leeftijd. De regeringspartijen hebben met minister Donner een akkoord bereikt over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Wie op 1 januari aanstaande 55 jaar of ouder is, krijgt nog gewoon met 65 AOW. In 2020 gaat de AOW-leeftijd in één keer naar 66 jaar en daarna gaat die elk jaar met twee maanden omhoog, zodat in 2026 de AOW-leeftijd op 67 komt. Nog een paar details. Werknemers mogen nog maar 30 jaar een zwaar beroep uitoefenen. Daarna moet de werkgever voor lichte werk zorgen. En ook de bedrijfspensioenen gaan van 65 naar 67 jaar. De belangrijkste verzetsbeweging in de Niger-delta van Nigeria maakt een einde aan een staakt het vuren. De MEND-groep zegt dat ze opnieuw aanvallen zal uitvoeren op buitenlandse olieinstallaties. MEND besloot in juli de, de strijd tijdelijk te staken om overleg met de Nigeriaanse president Umara Yarauda duidelijk te maken. De president had een amnestieregeling aangeboden, maar tot officiële gesprekken is het nog steeds niet gekomen. Men vindt dat de lokale bevolking van de Nigerdelta te weinig profiteert van de olierijkdom en dat het milieu in de delta door de oliewinning wordt aangetast. De groep is verantwoordelijk voor talloze aanslagen in de afgelopen drie jaar. Dan nog het weer.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 Come on, all the ladies. All right, ladies, all the ladies, louder now, help me out. Come on, all the ladies. All right. Yo, Pat, I don't think they're gonna play this on the radio. <laughs> Why not? everybody should be making love.